4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een harde brexit krijgt de Nederlandse regering ruime bevoegdheden om noodmaatregelen te nemen. Dat zegt minister Blok, die stelt dat de brexit ingrijpende consequenties kan hebben. Om chaos te voorkomen, wanneer er geen afspraken zijn gemaakt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, heeft hij een noodwet naar de Kamer gestuurd... waarmee snel praktische zaken geregeld kunnen worden... zoals reizen naar Groot-Brittannië en de geldigheid van Britse documenten. De situatie in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos is explosief. Dat zegt de gouverneur van de regio. De eerste regen heeft volgens haar al tot problemen geleid. En met de winter in aantocht dreigt de situatie oncontroleerbaar te worden. In het kamp, dat is bedoeld voor 700 mensen, zitten duizenden vluchtelingen en migranten. Volgens de gouverneur moeten die zo snel mogelijk naar het vasteland van Griekenland. De topman van autofabrikant Renault-Nissan wordt verdacht van langdurige belastingontduiking. Volgens Japanse media is hij in dat land aangehouden. De Braziliaan Gon zou onder meer jarenlang een te laag salaris hebben opgegeven. De 64-jarige Gon was sinds 2005 de hoogste baas bij Renault... nadat hij jarenlang Nissan had geleid. Renault nam Nissan in 1999 over. Het Nederlands Fotomuseum heeft meer dan 40.000 kleurendia's... van fotograaf Ed van der Elske gered. Kwetsbare plaatjes dreigden verloren te gaan door schimmel, maar zijn nu schoongemaakt. Als een van de grootste Nederlandse fotografen is Ed van der Elske vooral bekend van zijn straatfotoreportages in zwart-wit, zoals uit het Amsterdam van de jaren 60 en 70. Maar de laatste 25 jaar van zijn leven werkte hij vooral in kleur. Het weer overwegend bewolkt met een stevige oostenwind en kans op een soms winterse bui. Minima vannacht iets boven nul. Morgen vrijwel droog bij een graad of 4 en nog steeds een flinke oostenwind. Later vooral in het oosten en noordoosten neerslag met kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland stelt nog weinig voor. Alleen wat drukte op de A4 Amsterdam-Den Haag.